Femke Woldhuis met het NOS Journaal. De namen van mensen die hebben gesolliciteerd op de functie van nationale ombudsman zijn uitgelekt. Een anonieme bron heeft de NOS een lijst gegeven. Twee namen die erop staan zijn inmiddels bevestigd. Dat zijn Rob Mulder van de vereniging Eigen Huis en Adriana van Dooyeweert van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Zeker één van hen heeft de laatste ronde van de procedure bereikt. Op het lijstje staat ook een oud-minister die ontkent te hebben gesolliciteerd, maar zegt wel te zijn gepost. Rond de vacature van nationale ombudsman is veel gedoe. De Tweede Kamer had ANWB-topman Guido van Woerkom al benoemd... maar die trok zich gisteren terug omdat er te veel commotie rond zijn persoon was ontstaan. Het Openbaar Ministerie heeft bij het gerechtshof levenslang geëist tegen Ron P. voor de moord op Anneke van der Stap. De studenten werd in 2005 doodgevonden in Rijswijk. Het OM eiste bij de rechtbank ook al levenslang, maar toen werd P. vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Ron P. is al veroordeeld voor de Puttense moordzaak van 1994. Hij kreeg daarvoor 15,5 jaar cel. Het is erg druk op de wegen. Veel mensen zijn op tijd van hun werk vertrokken om thuis te zijn... als de wedstrijd van het Nederlands elftal zo meteen begint. Rond kwart over vijf stond er 241 kilometer file. En dat is bijna twee keer zoveel als gebruikelijk. En dan de opstelling van het Nederlands elftal van zometeen. Bondscoach Louis van Gaal houdt voor de WK-wedstrijd tegen Australië vast aan dezelfde spelers die met 5-1 van Spanje wonnen afgelopen vrijdag. En dat betekent dat Ron Vlaar weer in de basis staat en niet Jermaine Lens, die gisteren op de laatste training wel een hesje kreeg. Het weer. Het is overwegend bewolkt. Af en toe is er wat motregen. Het is vanavond 16 tot 19 graden. Morgen en vrijdag wat frisser, opnieuw bewolkt met soms wat regen en een bui. En ook af en toe zon.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 A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht Oost 5. De andere kant op tussen Gorkum en Sliedrecht Oost 4 kilometer. A20 naar Gouda bij Rotterdam Krooswijk 4. A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 5. De andere kant op tussen Noordeloos en de brug bij Gorkum 5 kilometer.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 In het eerste uur aandacht voor het album en de act van de maand. If I Needed You ga ik draaien in de uitvoering van Don Williams en Emmylou Harris. In het tweede uur een cover van deze song. Natuurlijk ook aandacht voor een blokje country uit eigen land in dit eerste uur.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 Do I Hurt Me Like I Do? Patricia Charlton. Sitting at the table just the other morning wondering just what I'd say when you're cruising through the door. You know we've been through this time and time again. I can just imagine where you've been. I sat and scratched my head as I had myself a drink. It is quite possible that sometimes I don't think. Crossroads met de act van de maand. In 1987 tekende Highway 101 bij Warner Brothers in Nashville. Who's Lonely Now was de vierde nummer 1 hit van Highway 101. De song werd geschreven door Kix Brooks en Don Cook. Crossroads, nummer 1 country hit. elkaar gekomen uit het niets. Ze zijn niet verwant aan elkaar en ze zijn niet aan elkaar gekoppeld. Als ik goed ben ingelicht, hebben ze elkaar op straat gevonden. Sinds ze samen zijn, reizen ze duizenden kilometers om hun muziek te laten horen. Rare naam, Midnight River Choir voor een band, maar wel een naam om te onthouden. Afkomstig van hun nieuwe album Fresh Air is I Need a Miracle.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 Peter van Vleuten met Jungle Nights. En tot slot Wendy N. met Recipe for a Heartache. I love you, wanna tell you what I'm missing. so it seems. I wanna tell about country so listen. Mary if you want and if you can, I love you, wanna tell you what I'm missing. Mary take off your Walkman. Don't you think it's time you ought to listen? Mary if you want and if you can. Crossroads. His hands can hold the magic. He's a master of his craft. When it comes to fixing guitars, some say that he's the best. He makes them sing and he makes them shine makes them sound just right. And if they're worn or broken, he can bring them back to life. And he just makes it show that a song can save a soul. He fills the world with music, trying to make things right the only way he knows how to get out of his jungle night. He was no more than a young boy when they sent him off to fight. He didn't have no questions. They said the cause was right. And they called him Doc in Battle, and he'd never leave their side. He tended to the wounded, and he held the ones who died. But with all the years that passed, that war still lasts and lasts. You still can hear those voices still can see those eyes. He prays the music helps him to get out of his jungle night. fixing guitars, and he brings them back to life. Tunes them all with heartstrings to make them sound just right. Then he sends them out to places where everything is gone, cause he knows a little music helps people carry on. that a song can save a soul. To fill the world with music will finally make things right. And I know he's earned his ticket to get out of his jungle nights. His jungle Kees de Haan. and blend a little lime. And then, well, that should do it. Op het live in de studio opgenomen Sunshine and Snow blikt Reto Burrell terug naar het verleden en neemt hij de luisteraar mee op een muzikale momentopname van zijn meest belangrijkste levensaspecten als liefde, familie en vriendschap. De in duet met zangeres Casey Bols gezongen Let the Good Times Sing en Monday Morning 9 AM zorgen voor een vrolijk folkrandje met een licht country Store owners open up Waitresses fill coffee cups banks start to make deals at the desks go out on patrol. Miners are digging coal and health workers show up to inspect. But how many will take time to reflect? Some have ambition, some more seem unconcerned. Most are just wishing for this day to end. It's Monday morning. chosen few who love the work they do, and all the rest just wanna pay the bills. But who really wants a job that slowly kills? Why are you still trying? Or do you just pretend? Who will be crying? Not this again. coffee cups Big start to make deals at the desk But how many will take time to reflect So I wonder just what each of them expects De verzameling van 13 songs op het album van The Common Linnets varieert van country tot bluegrass. Het album behoort nu al tot mijn favorieten van 2014. De Coming Linnets zijn de evenknie van tal van Amerikaanse acts. De klasse druipt eraf. Sun Song staat nu scherp. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. The morning sun brings in the light of swallows they sing in the day with songs they learn from treetop evergreen. Through heart-shaped alibis, I find I find my little piece of peace. And just outside my window, the soft wind blows my eyes have ever seen. The kind of bright. world. Meestal komen de Duitsers niet verder dan country in hun eigen taal. Ik loop daar met een grote boog omheen. Het is zo ongeveer hetzelfde als met de vlam in de pijp country te noemen. Er zijn echter uitzonderingen op de regel. Luister maar naar Mandy Strobel met My Heart, My Love, My Soul. down in the ocean deep, a bird up in the sky. more to you than I do. And I can't imagine why, no matter what I offer you, my heart, my love, my soul. The future I had planned with you is now back in the past. You tell me you don't love me, but you keep hanging on. It makes no sense, give me a chance to find another one. Why did you let me love you if it wasn't going to last? The future I had planned with you is now back in the past. You tell me you don't love me, but you keep hanging on. It makes no sense, give me a chance to find De Bellamy Brothers sluiten het eerste uur af. Zij steken hun voorliefde voor de meisjes uit Texas niet onder stoelen of banken. I love Texas Girls. Ik ben zo weer terug. Tot zometeen bij het tweede uur. Oh, I love Texas girls with their big Texas smiles, with their southern roots and their western style, wearing their cowgirl boots. They'll dance a country mile.